Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump heeft vanmiddag Franse president Macron... een telefoongesprek verteld dat de VS zich uit de Iran-deal terugtrekt. Dat zegt een bron tegen de New York Times. volgens die bron worden alle oude sancties weer van kracht... en komen er ook nieuwe strafmaatregelen. Trump zou zich uit het akkoord terugtrekken... omdat Iran geen nieuwe concessies wil doen. Zo wil het land geen garanties geven voor de beperking van de kernenergieproductie na 2030 vanavond om 8 uur houdt Trump een persconferentie waarop hij naar verwachting officieel bekend maakt dat de VS zich uit de Iran-deal terugtrekt. De Syriër die zaterdag in Den Haag drie mensen neerstak... heeft een verklaring afgelegd. Wat hij heeft gezegd wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Ook wil een woordvoerder niet zeggen of de verklaring... een vermoeden van terrorisme als motief versterkt of juist niet. De man van 31 wordt verdacht van drie pogingen tot moord... en het bedreigen van iemand met een mes... De drie slachtoffers die hij in Den Haag neerstak verkeren buiten levensgevaar. De Syriër werd door de politie in zijn been geschoten en ligt nog in het ziekenhuis. Vrijwel alle kankermedicijnen zijn onevenredig duur, concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Ze keken naar de ontwikkelingskosten, productie, verkoop en marketing van geneesmiddelen. Als voorbeeld noemen ze een middel tegen prostaatkanker. Hier kost het bijna 30.000 euro, maar volgens de onderzoekers zou 2600 euro genoeg zijn om winst te maken. De farmaceutische industrie zegt dat de medicijnen zo duur zijn om onder meer hoge ontwikkelingskosten terug te verdienen. En de vakbonden in Frankrijk willen snel om tafel met de Air France-directie... om tot een akkoord te komen over een loonsverhoging. Na weken van actievoeren zijn nieuwe stakingen voorlopig niet aan de orde. In een verklaring zeggen de bonden dat het vertrek van topman Janiak niets oplost... en dat het van de bonden ook niet had gehoeven. Het weer nog droog en vrij zonnig aan de kust iets...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 Once there was this cute Got into an accident and God had come to school But when he finally came back His hair had turned from black into bright white He said that it was from when the cousin smashed his soul They shook and lurched all over the church floor.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 night. Look around you at your dreams coming true. For once in your life, everybody, I bring your body to love town. A midnight madness, moonlight gladness in love town. A midnight madness, a moonlight gladness in love town. Put your hands together.